Drie uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Libische leider Gaddafi is weer even te zien geweest op de Libische staatstelevisie. De zender liet beelden zien van een ontmoeting met stamoudsten... in een hotel in de hoofdstad Tripoli. Gaddafi kwam niet sprekend in beeld. Volgens de staatstelevisie zijn de beelden gisteren gemaakt. De Libische leider was niet meer gezien sinds de NAVO-luchtaanval... op zijn hoofdkwartier twee weken geleden. Dat voedde geruchten dat Gaddafi bij die aanval gedood of gewond geraakt was... Het lijkt erop dat de Libische staatstelevisie die geruchten met de nieuwe beelden wil ontkrachten. Iran levert op grote schaal illegaal wapens aan Syrië. Dat staat in een rapport van de VN-veiligheidsraad dat in handen is van het persbureau Reuters. De wapens worden via Syrië naar Libanese en Palestijnse militanten gestuurd. Volgens het rapport levert Iran onder meer machinegeweren, explosieven en raketwerpers aan Syrië. Iran en Syrië spreken de beweringen van de VN-veiligheidsraad tegen. Iran mag helemaal geen wapens exporteren. De VN heeft het land die sanctie opgelegd... omdat het weigert informatie te geven over zijn kernprogramma. In Amsterdam is de schrijver Clark Akhort overleden. Hij schreef diverse romans, verhalen en columns. Hij werd in 1999 bekend met zijn debuutroman De Koningin van Paramaribo. Het boek werd meer dan 30 keer herdrukt en werd ook bewerkt tot een toneelstuk. Akkoord werd geboren in Suriname en woonde sinds zijn 17e in Nederland. Clark Akkoord was al langere tijd ernstig ziek en overleed in het ziekenhuis. Hij was 50 jaar. Finland steunt de miljardenlening voor Portugal, heeft de aanstaande premier Katainen gezegd. Hij leidt de Nationale Coalitiepartij in Finland... die een regeerakkoord heeft gesloten met de Sociaaldemocraten. Omdat de partij De Ware Finnen in april een grote verkiezingswinst boekte werd gevreesd dat Finland zich tegen de financiële steun aan een land met schulden zou verzetten. Het weer, het is helder, een graad of 7, er is kans op mist.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 <laughs> En er zullen wel meer dingen gebeuren als je dat zo hoort. Tonight Tonight, Rod Stewart, inmiddels 66 jaar... en hij hoeft zich over een, eh, zijn oude dag geen zorgen te maken... want de man heeft een vet contract eh, afgesloten in Las Vegas... met het Caesars Palace. Twee jaar lang zal hij daar eh, bijna dagelijks een optreden doen... en datgene wat hij gaat zingen, dat is een overzicht van zijn bijna 50-jarige carrière... Dan zal hij zijn oude rock hit gaan zingen. Maar ook datgene wat hij de afgelopen vijf jaar heeft gemaakt. Toen zijn er eh, zo'n vijf albums verschenen onder de titel The Great American Songbook... waarin hij liedjes uit de jaren 40 en 50 zong. Rod dus, met Tonight's the Night uit 1979. Welkom bij het tweede uur van De Nacht Ging Het Anders... waarbij we in dit tweede uur weer even stilstaan... bij een aantal eh, sterfgevallen van de afgelopen week. Frans de Kok, bijvoorbeeld vorige week overleden. Geen hele grote naam, maar hij is wel belangrijk geweest... bij een aantal plaatopnamen die toch min of meer historisch zijn geworden. Daarover dadelijk meer. Maar eerst even een eigen opname. Een opname uit eigen huis zelfs. En dat vond plaats. 28 no, no, nou niet november, 28 januari jongstleden in de vroege ochtend bij het programma van Giel Belen. Desert Kid, die trad daar op. En hij komt trouwens ook op Pinkpop, maar hier hoor je hem bij Giel op 28 januari. nog even wat zingen. Nou, daar kreeg er dan ruim de gelegenheid voor. Hij trad 28 januari op bij het eh, vroege ochtendprogramma van Giel Belen op 3FM. En dan heb je kunnen luisteren naar de stem van Dazzled Kids. Zoals ik zei, hij treedt op eh, tijdens Pinkpop, maar je kan hem al eerder gaan bekijken. Douwpop, dat is ook zo'n festival waar hij zal verschijnen. Samen met onder andere Triggerfinger, Jacqueline Govaert, De Wolf, Blood, Red Shoes en Tim Knol. Je hoorde Dazzled Kid met Embrace. 3 juli aanstaande, dan is het precies 40 jaar geleden dat Jim Morrison overleed. En ter gelegenheid daarvan geven de twee overgebleven doors, Ray Manswick en Rob Krieger, een concert in Parijs. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Oh. snake, ride the snake to the lake, the ancient lake, baby. The snake is long, seven miles. Ride the snake. years old and his skin is cold. The West is the best. The West is the best. get here and we'll do the rest. Blue bug. The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother, and then he he walked on down the hall. And he came to a door, and he looked inside. Father, yes, son, I want to kill you. mother take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back of the Yeah. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. the end. Als Jim Morrison 3 juli aanstaande. Dan is het dus precies 40 jaar geleden dat hij overleed. En wat ik al zei, ter gelegenheid daarvan geven Ray Manzarek en Robbie Krieger... oude doorsleden 3 juli een concert in Parijs. Parijs is ook de plek waar hij begraven is, of liever gezegd de plaats. De plek is namelijk eh, Père Lachaise, waar Jimmy Morrison ligt... Tussen een hoop andere beroemdheden. Edith Piaf, Yves Montand, de urn van Maria Callas staat er. Mocht je ooit daar eh, komen, bij Père Lachaise... en dan niet eerder zijn geweest eh, in de buurt... dan kan je in een winkeltje een plattegrond krijgen... waar alle beroemde graven te bezichtigen zijn. <laughs> Een aardige wandeltocht is het. Eh. Heuveltje op, heuveltje af. Ik heb het zelf mogen ondervinden, inderdaad. En eh, op het graf van eh, Jim Morrison liggen allerlei attributen. Er stond destijds een blikje bier en ook een jointje lachen op zijn graf. Jim Morrison dus, 3 juli, 40 jaar dood. Gisteren, 30 jaar dood. Bob Marley. En ter gelegenheid daarvan was er afgelopen avond in Paradiso... een eh, speciale avond ter nagedachtenis, ter nagedachtenis aan Bob Marley. Mocht je dat gemist hebben, er is nog een herkansing... want diezelfde ter nagedachtenisavond aan Bob Marley... die zal plaatsvinden in Tivoli, Utrecht. Ook onder leiding van de Roots Warders en de Roots Royal Band. Ik laat je nog eens een keer een liedje horen van eh, Bob Marley. Een van zijn mooiste liedjes vind ik eigenlijk, maar dan weer in een andere uitvoering. Hier is de Redemption Song. Je gaat luisteren naar de stem van zijn zoon, Ziggy Marley. Met een hele speciale begeleiding. Namelijk die van de Chieftains. Opgenomen in 2002. Ziggy Marley en de Chieftains Redemption Song. All pirates, yes, they rob I. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I. From the bottomless pit. But my hand was made strong By the hands of the Almighty, we forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing another song of freedom? Cause all I themselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. But we've got to fulfill the book. Won't you help me sing another song of freedom? Cause all I ever had, yeah, redemption song, songs of freedom. merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hands of the Almighty. We forward in this generation triumphantly you help to sing these songs of freedom? Is all I bijzondere uitvoering van de Redemption Song... waarin Ierse folk en Jamaicaanse reggae elkaar ontmoeten. De stem van Ziggy Marley, de zoon van Rita en Bob Marley, was te beluisteren. En zoals gezegd werd begeleid door het uh, Ierse gezelschap The Chieftains. En weer eh, reggae van Bob Marley vanavond dus eh, live in Tivoli... onder aanvoering van de Roots Riders. En dat allemaal vanwege het feit dat het gisteren 30 jaar geleden was... dat hij kwam te overlijden, Bob Marley... En afgelopen weekend werd bekend dat een van Nederlands bekendere dirigenten Frans de Kok is overleden. Frans de Kok maakte ehm, in bijzonder naam in 1969. Toen begeleidde hij Lenny Koer bij het Eurovisie Songfestival met de Troubadour. En zoals allemaal nog weten, de Troubadour ging destijds met de Eerste rijken samen met een aantal andere landen. Het werd een gedeelde eerste plaats. Frans de Kok was ook degene die verantwoordelijk was voor de muziek voor de Robinson Crusoe Show. Dat was een bijzonder programma, een speciale programma van Rudy Karel. Dat de man Rudy Karel samen maakte met Esther Ofraim. Alleen op een eiland, daar werden een paar liedjes bij gezongen. En die show van Rudy Karel die haalde destijds een zilveren reuze Montreux. Frans de Kok die zorgde daar de muziek voor. Maar Frans heeft nog meer liedjes gemaakt samen met Rudy Krel en de Damrakkertjes. Er was eens een muisje in mooi Amsterdam. Die zat in een molen, heel stiekem verscholen. Hij zong elke morgen, wat is het toch fijn. Een muis in een molen, in Moekum te zijn. Ik zag een muis, ah! daar op de trap nou daar, een kleine muis op klompjes. Nee, het is geen grap, geen van klip klippen die klap op de trap. Oh ja, het muisje was eenzaam en zocht naar een vrouw. En piep zei een muis in het voorhuis, ik trouw. En dus zongen ze samen, wat is het toch fijn, een muis in de trap. Nou een kleine muis op klootjes. Nee, het is geen grap, geen van klip, die klap op de trap. Oh ja. Maar muis kreeg een vijfling en allen gezond. Dus aten de muisjes beschuitjes met muisjes. En iedereen zong toen, wat is het toch fijn. Een muis in een molen in molken te zijn. Ik zag een muis. Waar? Daar op de trap. Waar op de trap? Nou daar, een kleine muis op klokjes. Nee, het is geen grap, geen van klik, klik, die klap op de trap. Oh ja, de muizenfamilie werd vreselijk groot de molen naar vruchten. Hij was als de dood voor de muizen die zongen. Wat is het toch fijn, een muis in een molen in molken te zijn. Ik zag een muis. Waar? Daar op de trap. Waar op de trap? Nou daar, een kleine muis op klopjes. Nee, het is geen grap, geen grap, klip, klip, die klap op de trap. Oh ja. De muizen die hebben het fijn naar hun zin. De molen staat leeg, want geen vrouw durft erin. Karel en de Damrakkers is een opname uit 1965. Een muis in een molen in mooi Amsterdam. En Karel en de Damrakkers, die, eh, en de Damrakkertjes... die werden begeleid door het orkest onder leiding van eh, Frans de Kok. 4 mei overleden, 87 jaar oud is die geworden. Een andere belangrijke opname die hij gemaakt heeft... dat was de beladen met eh, Frans Halsema. En bijzonder interessant is het feit dat deze Frans de Kok... de orkestleider was bij de debuut-LP van Boudewijn de Groot in 1966. Er was een tijd voor ik jou kende, dat ik leeg maar vol ellende, vloekend op de hele bende, in een kroeg te wachten zat, tot het meisje van mijn dromen op een dag voorbij zou komen. En ik liet mijn tranen stromen als ik weer een kater had. En dat mijn geliefde vrienden waarmee ik de muze diende, en geen rode cent verdiende, ook al had ik nee gezegd. aan kwamen gelopen om een praatje aan te knopen, en als morgen straal bezopen op de stoep werden gelegd. Er was een tijd dat ik het meeste te vertellen had op feesten... waar ik met verlichte geesten vaak de politiek besprak... waarin wij ons nooit vergisten. Mensen die het beter wisten waren allemaal fascisten... die het aan verstand ontbrak. Toen ik naar mijn navel staarde en mij communist verklaarde... en met alle andere baarden op de bom te wachten zat... toen die maar niet wilde vallen woorden en al spoedig lallen... en we lagen met z'n allen wereldvredig op de mat. In die tijd kon ik de vrouwen met een kennersoog beschouwen en ik wilde nimmer trouwen, want het kwam me niet van pas. Wilde enkel samenwonen met een zwart geklede schone, om de burgerij te tonen hoe ruimdenkend ik wel was. Maar het was niet te vermijden dat ik eenzaam was bij tijden, zodat ik vertwijfeld vrede met een meisje van ballet. Welke schoonheid snel verdorde, s morgens bij het wakker worden, met de beuken op de borden en de kruimels in het bed. dag kwam ik jou tegen. Lief en klein en zo verlegen. Druipend in de lente regen In de grote vreemde stad. Jij wist niets van provoceren. En je wilde me bekeren. En ik liet me alles leren als ik maar jouw liefde had. Nu zit ik de krant te lezen en een burgerman te wezen. Ik hoef geen honger meer te vrezen, maar toch denk ik soms met spijt de tijd voor ik jou kende. Aan de vrolijke ellende, aan de artistieke bende. Van de goede oude tijd. Kom mensen en luister en hou nu je bek. Het water dat komt jullie al tot je nek. En geef toe dat je nat bent door week tot je hemd. Probeer het maar niet te vermijden. En wie niet wil verzuipen is wijs als hij zwemt, want er komen andere tijden. Kom schrijvers, geleerden, profeten op papier. De kans komt niet weer, dus kijk maar eens hier. En zeg nog maar niks, de roulette draait nog door. En de winnaar is niet te bestrijden. Maar hij die straks wint is wie gisteren verloor, want er komen andere tijden. Kom heren, regeerders, partijjongens, kom. En blijf daar niet hangen en kijk niet zo stom. Want hij die blijft zeuren is hij die crepeert. De legers buiten strijden. Op een slagveld wordt ieder van jullie verdeerd. Want daar komen tijden. Kom vaders en moeders, kom hier en hoor toe. Wij zijn jullie praatjes en wetten zo moe. Je zoons en je dochters die haten gezag. Je moraal die verveelt ons al tijden. En vlieg op als de wereld van nu je niet mag. Want er komen andere tijden. De streep is getrokken, de vloek is gelegd. Op alles wat vals is en krom en onecht. Jullie mooie verleden was bloedig en laks. Wij zullen die fouten vermijden. En de man bovenaan is de laagste van straks, want er komen andere tijden. Ik heb Oudewijn de Groot van 45 jaar geleden van zijn debuut-LP... The Times They Are Changing. In de vertaling werd Er Komen Andere Tijden... en daarvoor hoorde je vrijgezel twee songs te vinden op die debuut-LP van Boudewijn de Groot in 1966. 45 jaar oud alweer, ja, 45 jaar oud. Maar eh, ja, dat, aan, het, heeft niet, eh, de, de tand destijds heeft daar niet aan kunnen knagen. <laughs> Dat is in ieder geval een ding wat zeker is. Ook al klinkt hij eh, heel deftig. Boudewijn de Groot, maar blijven mooie teksten, dat sowieso. Dat allemaal naar aanleiding van het overlijden van Frans de Kok vorige week... die door orkestbegeleider was in deze twee opnamen van Boudewijn de Groot. You don't have to tell me, because I I knew it long don't they? that's life, you'd stay if you could. You are giving me a taste of life, but good. Baby, You Don't Have To Tell was het 1966. Ook deze opname uit 1966. Net als Boudewijn de Grootje hoorde de Walker Brothers... bestaande uit Scott Engel, Gary Leeds en John Mouse... En toch noemden ze zich de Walker Brothers en waren het helemaal geen broers van elkaar. Maar eh, John Walker, John Mouse dus, die is de afgelopen eh, zaterdag overleden in zijn woonplaats Los Angeles. Want eh, Walker Brothers, hoewel ze vooral bekend werden vanwege de opname die ze in Engeland maakten en in Europa een groot succes hadden, kwamen ze toch alle drie uit de Verenigde Staten. John Walker, mm, de achtergrondzanger van de Walker Brothers heeft ook nog eens een keer een soloplaat gemaakt in de jaren 60. onder de titel If I Promise. If I got on my knees and come crawling to you little girl Would you love me once again? Cause I'll do anything to prove I love you still And that I'm sorry for the fool I've been Haven't slept in a month of Sundays, and I know one day I'm gonna lose my sanity. Can't stop dreaming about you, and life without you just don't mean a thing to me. So if I promise to be a good boy and never hurt you anymore, can things be like they were before? I promise to be a good boy and be the way you want me to. Could I still have a chance with you? Cause I don't know what made me fool enough to think that I could live without your love. Must have cried a million tears since our goodbye. Yes, and misery fits me like a glove. So if I promise to be a good boy, I never hurt you anymore. things be like they were before. If I promise to be a good boy. De solo I voor John Walker uit 1967. Een van de leden van de Walker Brothers, If I Promise. Arthur Lawrence is 93 jaar geworden en hij overleed vorige week. Arthur Lawrence is eh, vooral bekend geworden als... Eh, uh, en scenario schrijver voor belangrijke films. Onder andere Rope van Alfred Hitchcock uit 1948 en The Way We Were 1973. Waarin Barbara Streisand en Robert Redford te zien zijn. Maar eh, het belangrijkste is toch wel dat hij de tekstschrijver is geweest van de musical West Side Story. Een musical die in 1957 op Broadway in première ging. En een paar jaar later kwam de legendarische verfilming van die West Side Story go to Smokey in America. Okay, Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillac bloom in America. Industry boom in America. Wealth in a room in America. some new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is alright in America. If you're all white in America. and you have pride. Long as you stay on your own side. Free to be anything you choose. Free to wear devils and shine shoes. Everywhere crime in America. Organized crime in America. Terrible time in America. You forget I'm in America. think I go back to San Juan. I know a boat you can get on. Bye bye. Uh, uh-huh. everyone there will give big cheer. Everyone there will have moved here. Oh. de filmversie van America 1961. De film die met eh, tien Oscars bekroond werd. En dat allemaal naar aanleiding van het overlijden van Arthur Lawrence... die afgelopen weekend is overleden. 93 jaar is de man geworden. Respectabele leeftijd. Hij schreef het eh, scenario voor de musical West Side Story. In eerste instantie eh, voor de Broadway-versie. En zijn scenario werd ook gebruikt voor de filmversie in 1961. Overigens, de tekst die is juist hoorde bij de muziek van America. Die was niet van de hand van Arthur Lawrence, maar van Stephen Sondheim. En de muziek natuurlijk van uh, Leonard Bernstein. Tot zover dan weer de sterfgevallen van de afgelopen week. Hier bij De Nacht Klinkt Anders, de Vara op Radio 1. En dit wordt Home Sweet Home. Dit zal je ongetwijfeld 3 januari, of liever gezegd 3 juni kunnen beluisteren... als je in Carré bent. Want daar is dan het optreden van Emily Harris. 1977, als ik het goed heb, een hit had met dat Chuck Berry-nummer... Vie, You Never Can Tell. Een nieuwe cd is van haar uitgekomen. 64 is inmiddels, dat was 2 april dat ze 64 werd. Maar goed, eh, dat even terzijde. Er is een nieuwe cd van haar uitgekomen, Hard Bargain. Daar eh, niet alleen ballads, maar ook eh, wat vlottere nummers... zoals dit Home Sweet Home, wat ik je liet horen en wat ik al zei. Emily Harris die is eh, vrijdag 3 juni in Carré... waar ze een optreden zal verzorgen. Emily Harris dus. Met Home Sweet Home. En ook dit heet Home Sweet Home. Bella Fleck. De eh, banjo-speler die we kennen op dit moment. Je hoorde het spel van Bella Fleck en wat hij speelde, dat was Home Sweet Home. Tijd voor uh, slagermuziek, Duitse muziek ga ik je laten horen. Nou, wel slagermuziek, mm, dit is toch wel heel fraai wat je gaat horen. Het is nieuw, het is van Herbert Grönemeyer. Deine Zeit. Sprichst du vom selben Glück? Du sehnst dich weit zurück und du schaust mich an Deine Güte, deine stille Herzlichkeit. Du kämpfst mit deiner Zeit. Du lächelst Schicksal an, lehnst dich sehr nah an, ohne Not und Wehr. Dein Zauber wirkt, nimmt alte Schatten fort und du behältst dein Wort. Bevor das Morgenlicht dich entführt, dieser Augenblick bricht. Unterschreib mit weißer Tinte, das Kleingedruckte ist übersehen. Du darfst nicht gehen. mit weißer Tinte das Kleingedrucktes übersehen. Du darfst nicht gehen. Du zingst, was war, in kunstvoller Manier. Deine Gegner sind verweht und zerstreut. Sorgsam begibst du dich auf deines Seelenpirsch. Hier zählt deine Wirklichkeit, hier zählt keine Wirklichkeit. Du sprichst vom selben Glück, sehnst dich nach mir zurück und du schaust mich an. Ich schließ die Augen, um mit dir zu sehen, um dich zu denken, zu verstehen bevor das Morgenlicht dich entführt, dieser Augenblick bricht. Lass uns deinen Tanz tanzen, lass uns deinen Pfad gehen, zu zweit und versöhnt. Unterschreiben